Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's melden dat ze telefonisch weer bereikbaar zijn... voor het maken van een test- of vaccinatieafspraak. Inmiddels is de afsprakenlijn gesloten. Morgenochtend kunnen mensen weer bellen. Online een afspraak maken lukt nog niet. De GGD's hebben bijna de hele dag last gehad van de storing. Ook het aantal nieuwe besmettingen dat vandaag werd gemeld... bijna 2000 minder dan gisteren, was door de storing vertekend. In Brussel heeft de politie een park ontruimd... waarin de loop van de middag zo'n 2000 mensen bijeen waren gekomen voor een illegaal feest. De politie zette daarbij traangas en waterkanonnen in. Er waren zo'n 750 agenten op de been. Het was de tweede editie van het feest La Boom... georganiseerd door jongeren die de coronamaatregelen beu zijn. Net als de eerste keer liep het ook nu uit de hand. Er waren vechtpartijen, er werden rookbommetjes gegooid... en agenten werden bekogeld. Na de ontruiming van het Brusselse park verspreidden de bezoekers zich in de omgeving waar ze barricades op wierpen. De VS en de NAVO zijn vandaag begonnen met het terugtrekken van troepen en materieel uit Afghanistan. De ongeveer 3000 Amerikaanse en 7000 NAVO-militairen moeten uiterlijk 11 september weg zijn. De situatie is gespannen omdat de vorige Amerikaanse president Trump aan de Taliban had beloofd dat de Amerikanen al op 1 mei helemaal weg zouden zijn. Volgens de Taliban hebben de Amerikanen hun belofte gebroken... en maakt dat de weg vrij voor tegenacties. Op de A20 bij Rotterdam is aan het eind van de middag een chaos ontstaan door een kettingbotsing. Ongeveer 17 auto's botsten op elkaar. Niemand raakte ernstig gewond. Wel werden 25 mensen nagekeken door ambulancepersoneel. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis, maar ook zij zijn niet ernstig gewond. Door het ongeluk ontstond een file op de A20, maar die is inmiddels weer helemaal vrij.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 sail came up and caught her hand to the side harping and board border when she dived down low For forty days or even more the lane went slack and tight once more Our oh, boats were lost, there were only four but still that will did go Soon may the wellman come to bring us sugar and tea and rum could love, I think there is a chance. Go down for the holiday to leave those happy thoughts again. I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 여자 그런 반전 있는 여자 Gangnam Style 論金。 van Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op van Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Het ritme, ritme. van ZFM. the night some love that I can